applaus voor de kleine dansen en de, de hier wel. meer daar naartoe? makers, dromers, bezoekers en verwonderaars. Wat een feest om hier samen te zijn. Op deze magische plek waar de lucht altijd een beetje dikker is van verbeelding. En waar de stof van oude dromen zich mengt met de verf van vandaag. Vandaag vieren we geen gewone openbare werken. Nee, dit is een ode aan wat ons verbindt. Aan de kracht van collectieve creatie aan de magie die ontstaat als pennen, penselen, zagen, zinnen en zielen elkaar raken. Hier in Ruigoord, waar de aarde nog weet wat het is om vrij te zijn. Bouwen we samen aan een visioen. Aan een ruimte waar de kunst ademt, waar dromen tastbaar worden, waar zelfs het alledaagse wordt omgetoverd tot iets buitengewoons. Van het leeghalen van de schuur tot het ontwerpen van het prachtige boekje. Hulde aan het team dat met loeste arbeid, eindeloos geduld en een flinke dosis liefde dit alles mogelijk heeft gemaakt. Jullie zijn dus, ja zeker. Jullie zijn de stille motor onder de magie. Maar magie vraagt ook om visie. En die vinden we vandaag onder ons. Met trots en blijdschap mag ik je voorstellen aan iemand die de kracht van de verbeelding als geen ander begrijpt. Architect, inspirator en vormgever van de ruimte met betekenis, Pie de Bruin. Laten we vieren wat we samen maken en wat we samen kunnen zijn. Een collectief van scheppende krachten, verbonden door liefde voor het nieuwe, het wilde en het onverwachte. Lang leven Ruigoord. Lang leven de verbeelding. En lang leven dat we samen tot leven mogen brengen. We beginnen eerst met een cadeautje. Gemaakt. Oh, ik word tot de, tot de orde geroepen. Dat doen we daarna. microfoon even goed bij je? Wil je de microfoon even goed bij je? Best allemaal, uh, ik ben Pieter Bruin. Ja. Uh, iets hoger. En ik ben een uh, generatiegenoot van de oprichters van Ruigoord, waarvan er langzamerhand alweer de nodige verdwijnen. toch een beetje zo vooral via mijn vrouw, Doree, misschien kennen sommigen haar, eh, heb ik van die eerste generatie er wel een heleboel ontmoet. Hans Plomp natuurlijk, Theo Klei, Gerben Hellinga, Rudolf Stokvis, Rob en Elsje en nog heel veel omliggende figuren zoals Johnny van Doorn, Yvonne, Hans Verhagen vooral, die eh, bijna een huisgenoot van me is geweest voor heel veel jaar en de Ruigoort trofee mocht ontvangen. U hoorde al in de inleiding dat ik architect ben. En dat is een eh, rare afslag. Eigenlijk was ik voorbestemd voor kunstenaar natuurlijk. Maar ik nam op het laatste moment een afslag voor architect. En dat is een hele gekke. Uh, daar, daar zitten heel veel paradoxen in. Die, eh, daar kom ik straks misschien nog even op terug, als ik het niet vergeet. Ehm, ik, ik startte, dat snap je dan wel, op een hele idealistische manier ik studeerde in Delft en ging. je voor De, ik ging eh, eh, afstuderen op, op een uitgesproken eh, idealistische manier. Ik wilde de wereld verbeteren. En dat, ehm, nou, dat heb ik geweten. eerst ging dat, toen ik afgestudeerd was, in Londen werken bij de Greater London Council, bij de overheid dus om aan die betere wereld te werken en daarna in Amsterdam, bij de gemeente Amsterdam. En daar kwam ik onder meer terecht bij de Bijlmermeer, de, de echte Bijlmermeer. De, ik, was daar, ik woonde daar ook, daar heb ik 34 jaar gewoond. En ik werkte daar ook aan. En ik hoorde bij die groep die ze wel eens Bijlmer Believers eh, noemen. En dus vol goede moed eh, maakte ik van die wijk eh, probeerde ik een utopie te maken. Daar word je gelukkig, eh, dat, was, dat stond eigenlijk al vast. <clears throat> En eh, daar zongen altijd nachtegalen. En dat stond ook vast. En toen dat na een paar jaar anders uitpakte, werd het leven echt moeilijk. En toen merkte ik dat die mooie verhalen in de hoofden van sommige mensen leven en dat die niet zo eenvoudig op de werkelijke samenleving over te brengen zijn. En dat is eh, een best wel een harde les. En na een aantal jaren eh, vertrok ik daar bij die gemeente eigenlijk diep teleurgesteld, maar eigenlijk vooral was ik teleurgesteld over mijn eigen kortzichtigheid om te geloven in zo'n zo'n paradise. Dat is eh, dom. Dat moet je, moet je eigenlijk niet doen. Maar wat dan wel? En in mijn hoofd bleef ik natuurlijk zoeken naar hoe kan ik eh, natuurlijk mijn eigen leven gelukkig inrichten. Dat was ook al niet zo makkelijk met eh, jonge kinderen en echtscheidingen enzovoort. En, uh, maar ook als vakman, als architect, wat kun je daar eigenlijk iets aan doen? Nou, daar ben ik nog steeds over aan het nadenken en ik ben bijna 83. Dus ik, ik, dan merk je al dat het een lifetime opgave is. Veel later kwam ik opeens via eh, Johnny van Doorn, eh, Hans Verhagen, et cetera, in, weer in veel closer contact met Ruigoort. Theo Klei hoorde daar ook bij. En toen bleef ik hier komen, vele uh, vurige tongenfestivals heb ik meegemaakt. van wist ons altijd hier naartoe te trekken. En dat vond ik wel onwijs inspirerend. En, ik probeerde dat ook te verbinden met mijn eigen vak van architect. Hoe kan ik, dus wat hier gebeurt, is natuurlijk een heel eigenaardig verschijnsel in de echte wereld. Zo'n kolonie of een, eh, een, community die helemaal op eigen benen staat en dat, eh, dat ook ja, met het nodige succes doet. Dat kunnen we hier vandaag al zien. Dus ik heb daar nog steeds eh, belangstelling voor en ben ik ook nog altijd in geïnteresseerd. Al in de loop van de tijd ben ik bij twee echte ruigoord initiatieven ook betrokken geraakt. Dat, eh, ja, ik vroeg daar niet per se om, maar het kwam ervan. En het eh, eentje daarvan is waarschijnlijk bij velen van jullie wel bekend, dat is de kerk. Ehm, ik moet eigenlijk nog eerst even vertellen, nadat ik zo'n idealistisch eh, verleden had in het begin, ging ik daarna echt een echte architect worden. En dat, ik ben in Amsterdam gevestigd. En een paar van die werken die ik heb gedaan, die kennen jullie vast wel. De eh, uitbreiding van het concertgebouw, die vleugel die daar aangeplakt is. Dat heb ik in 84 ontworpen en in 88 was het klaar. Maar nog bekender is natuurlijk het gebouw van de Tweede Kamer. Wat ik in die 80 jaren heb ontworpen. Die, al die blauwe stoelen en roltrappen enzovoort. En dat, ja, dat zijn echt hele typische werken voor mij, omdat ze samenhangend de bestaande stad, de, dus bijvoorbeeld dat bestaande concertgebouw met iets nieuws, bijna eh, aan elkaar verbinden op een organische manier. Dat was een totaal nieuwe opvatting. In de tijd dat ik dat deed, was het modernisme, eh, Bijlmerachtig zeg maar, dat vierde hoogtijd. En dat mocht je nooit doen. Je moest altijd dat oude, dat was eh, eigenlijk eh, besmet, dat was oud en dat mocht, je eigenlijk niet meer mooi vinden. En dat nieuwe, dat was mooi en goed en ideaal. En dat mocht je eigenlijk niet met elkaar verbinden. Dat, ik was er dus achter gekomen, in mijn, dat is gewoon onzin. En ik ging die dingen juist wel verbinden tot hybrides. Ik maakte hybrides, oud en nieuw. Zie je een concertgebouw, zie je een Tweede tweekamergebouw, zie je heel veel wat ik doe en wat nog steeds. Ehm, dat vind ik dus leuk. En eh, nou, nu moet ik terugkomen naar uh, Ruigoort. Ik, hier al, al vaak op de koffie of op de wijnvisite bij Rob en Elsje kwam de kerk te sprake. En ik heb vlak voor de corona een plan voor de kerk gemaakt. En dat heet nu tegenwoordig de nieuwe vleugels van de kerk van Ruigoort. En die, de laatste paar maanden zijn we er weer heel intens over aan het praten. En dat zal jullie ook wel gaan bereiken. En het idee is dat de functionaliteit wordt verbeterd van die kerk met betere voorzieningen, toiletten, noem maar op, maar ook de bar naar buiten toe in zo'n vleugel. De allerlaatste tijd praten we zelfs over nog een nieuw programmapunt. Dat is een onderaardse crypte om een begraaffunctie. Ik hoop dat jullie daar, ik zie gelukkig lachende gezichten. Dat is een hele boeiende, maar dat is, ehm, ik hoop de kans te krijgen om dat eens een keer toe te lichten aan, aan de ruighoorders. Want dat is een heel interessant plan. Een verbinding met het spirituele, waar jullie allemaal op je eigen manier naar op zoek bent. Ehm, nog weer veel later ehm, ben ik betrokken indirect bij een initiatief wat jullie misschien kan helpen om je als kunstenaar beter een podium te verschaffen, expositieruimte in Ruigoort. En dan niet alleen in deze hal, maar in een mooie, geprofileerde eh, vorm en dat heet shelter. Ik denk dat ook velen van jullie daarvan gehoord hebben. Dat shelter is het eigendom van Hendrik de Keizer, een monumentenclub. En daar ben ik heel lang bestuurslid geweest. En ik heb een beetje de matchmaking gedaan tussen Hendrik de Keizer en Ruigoort. En ik hoop van heel ganse harte, eh, diep uit mijn hart, dat dat gaat lukken. Want het is een te gekke vliegende schotel, het is een waanzinnig gebouw, of een object eigenlijk, eh, uit outer space. En dat eh, zou een waanzinnig goede exportruimte voor Ruigoord kunnen betekenen. Nou, ik wil, het is heel erg eh, egocentrisch praatje, maar ik hou het er toch maar even bij. Dank voor jullie aandacht en ik wens jullie hele goede expositie en toekomst met je eigen werk. Bedankt. Niet iedereen kan het misschien zien, maar dit is eh, de psilist. Die staat ook boven de kerk. Er zijn mensen die eh, heel goed kunnen uitleggen wat het allemaal betekent. Eh, maar zoek het even op, want ik heb het niet zo paraat. De psilist, het is het teken van, uh, van ruigwoord. En eh, die wil ik graag even bij je opspelden. Daar ben ik niet zo handig in, maar goed, ik ga het toch proberen. zit, maar hij... Ja, nee, maar ik ja, hij, hij zit. Ja. Eh, dan verklaar ik hierbij openbare werken voor geopend. so long that if my mama thinks that my mind is gone spending most their lives living in the gangster's paradise. mind. Got the tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a lookout geese that set and bang. And my pony's down so I can race my anger. Yeah, ain't only hard in a way. I let my life do or die. What can I say? I'm 23 when I have lived to see 24. The things that is going, I don't know. Come on, tell me why. 못 Thank you. En applaus voor Blue, de kleine gitarist. Uh, dat was dus Koen en Sander, de Jolly Mango's. Uh, bij de opening van de open ateliers 25 mei 2025 in Ruigoord. started. Mm. And now come my poems, and as a representative of the younger generation, I have it on my phone. And um, one sec, I put it in the wrong place. It will emerge. Yes. Poetry, dog sounds, and violin. And for anyone that wants to sit at some point, there's a chair here. Okay, the first poem is, uh, is in Dutch. So this was the meeting. <clears throat> authentiek. Ik ben heel authentiek. Ik laat je al mijn zelfgemaakte maskers zien. Het zou wat zijn als ik die voor jou verborgen hield. Terwijl ze toch zo'n groot en belangrijk deel van mij zijn. Aangenaam. Nou, wil will in English. fear of commitment. As long as we haven't started, it cannot go wrong. <laughs> Creating fire. Very carefully, I am putting twigs, smaller ones first, then bigger branches on top. A fire is lighted. So small and colorful, right in the middle, slowly, slowly, it starts to spread. A little at first. I am watching, looking where to possibly make the necessary adjustments to guide the fire as it moves. Is there enough thin wood for the fire to make it in order to burn the thicker pieces? The whole process, so sweet and vulnerable, insecure and precarious it resembles the start of a relationship. Ja, zo mooi als het begint. En dan. Now that you have seen it all. Now that I have shown you my worst. I am naked. Vulnerable. But I am also at peace. No more hiding. No more fear about what would happen if you find out more of how and who I am, now that I have shown you my darkest, I am naked, vulnerable, but I am also free. Not, not, finished yet, not finished yet. Now comes the intermezzo. It will be a violin and then poetry and violin and poetry. And when I would know it, know it all by heart, it would be smoother. But I don't. now comes the crunch phase. <laughs> Crash course in self love. As I fell in love with you, I embarked on a crash course in love. Loving you required loving myself more, deeper, fully. Loving you required loving myself, often for the first time, rather uneasy, awkward, stumbling. As I fell in love with you, I slowly learned to fall in love with me. You, me, and us. Your life is yours. My life is mine. Maybe sometimes they intertwine. Your life is yours. My life is mine. And sometimes the connection is there, even when they don't combine. decade, this is where things started going downhill. Allow things to decompose, and the mushrooms will grow. <laughs> Here comes another short one. It is never enough and always too much in love. Now comes the end but it will be a long end because the, the end was long. <laughs> Broken. Then you have two instead of only one. And sometimes that is a good thing. So much remained unsaid, unlistened, untold, unheard. While we spoke, so much remained unspoken. So now comes my whole analysis of where it went wrong. <laughs> language. We spoke the same language, but we didn't. I thought your words meant something, which they didn't. I thought I understood you when I didn't. We used the same words, but we didn't. You spoke and I spoke, but we each had a different conversation. Now, another one in Dutch. Bang. Ik was bang, maar jij was banger. Je loog niet, maar sprak ook niet de waarheid. Je bleef toen je al weg was En je was al weg toen je zei dat je bleef. Ik was bang, maar jij won deze wedstrijd, die we allebei wilden verliezen. Wow. Another musical intermezzo. Mm-hmm. little more analysis. Push and pull. You pushed and I pushed. You pushed and I pushed. And so it started. I pushed and you pulled. When I addressed your pull, we spoke out our affection out loud. And you pushed and I pushed and you pushed and you pulled. And so the first pain emerged. I pulled and you pushed, I pushed and you pulled, I pulled and you pushed and you pushed and you pulled, and my confusion grew you pushed and you pulled and you pushed and I pulled and you pushed and you pulled until I didn't dare to push anymore. You pushed and you pulled and without me pushing, you're pushing and pulling determined the full flow of our connection. You pushed and you pulled until I started pulling to protect myself from rejection and I pulled and you pulled, I pushed and you pulled and I pulled and you pulled and then you pulled the plug. Wow. Thank you. <clears throat> Too good to be true. He said he loved me, and it felt too good to be true. Turns out it was. He said he wanted to face any emerging traumas together. Turns out he didn't. He said he had been generous in his statements of his love. Well, yes, very generous indeed. Thank you for misleading me. <laughs> Here comes my expression of my anger. <laughs> Katy Perry. I am sorry I was human while all you wanted was a doll. To turn on when you felt like it and turn off when you did not. No responsibility for your words or actions. Affection one day, cold the other. I love you and I want to celebrate Christmas with your family one day. And please leave me alone with your complicated needs and feelings the other. I am sorry I was human. Why all you wanted was a door. Here comes one where Carlo said, Yes, read that one, everybody will recognize. <laughs> Projection. You were my father. Not exactly, but more than even, my father is now my father. You were my father in all ways that my father was my father and I needed to be healed. You were my father in your sharp voice and cold eyes until all projection was gone. Thank you. <laughs> on the same topic, father and mother. You were my father, and I healed myself. I was your mother, and you blamed me and ran away from her in me. You were my father until my father disappeared and you became you. Thank you. Yeah, these are the thank yous. <coughs> nice and dishonest. You said very nice things, and I really wanted them to be true, but they weren't. It is like a trump card in a game dishonesty takes the whole round. Even if you put an ace of hearts in there, it is lost. You said very nice things, and I really wanted them to be true. <coughs> One final musical intermezzo. now comes the end of the end. And then I am not sad anymore because I didn't lose anything. Thank you for allowing me to find someone who is able to love me. And now, maybe to, um, to cheer up a bit of the, the sadness, I, have, uh, I have another one that is totally unrelated to the topic but written around the same time. It's about McDonald's. <laughs> McDonald's is inclusive. Hippie girl claims <coughs> their beautiful place is open for everyone, whoever and however they are. It is not. It's a beautiful but exclusive bubble. Real inclusivity, in my opinion, can be found at McDonald's. Everyone can come in. Everyone belongs and fits in, whoever and however they are. Who would have thought I would say something positive about this emblem of capitalism? Inclusivity is not created by stating that you are open. It is what emerges when everyone feels right to enter and stay, whoever and however they are. Mm -hmm. Thank you. love the intermezzo. Ah. Yeah. Thank you. And the poetry. Was deze performance gesponsord bij... McDonald's. <laughs> Smart one. I should, uh, yeah. Maybe I can find it myself that way. <laughs> Where the Ronald McDonald uh, overall. Dat is inderdaad gedichtenbundel, denk ik, morele vragen. Maybe, yeah. Questions about capitalism, the good and the bad, and the ugly.